Goedenavond, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Schoof heeft staatssecretaris Meijer een hart onder de riem gestoken... na de plagiaatbeschuldigingen tegen haar. BNR meldde gisteren dat de masterscriptie van Meijer vol zit met knip- en plakwerk. Schoof zegt dat dat haar niet ineens een slechte staatssecretaris maakt. De staatssecretaris moet de komende maanden gewoon door kunnen. De komende jaren het liefst gewoon door kunnen. Ondertussen hebben we het feit dat eh, via BNR geconstateerd is er zou plagiaat zijn. Eh, nou, dat wordt nu door de wetenschappelijke commissie onderzocht. En dat wachten we af. En tot die tijd is de staatssecretaris de staatssecretaris. En hoop ik ook dat ze gewoon de staatssecretaris blijft. Maier zegt dat ze haar scriptie met de beste intenties heeft geschreven... en dat ze er hard aan heeft gewerkt om haar studie af te ronden. Almere roept mensen met katten op om hun beestjes binnen te houden. Het gaat specifiek om kattenbaasjes in de Stedenwijk. Er zijn in een week tijd vier katten met vergiftigingsverschijnselen naar de dierenarts gebracht. Ze waren aan het schuimbekken, overgeven of trillen. Waar ze precies vergiftigd mee zouden zijn is niet duidelijk. In Spanje is een minderjarige jongen veroordeeld omdat hij racistische leuzen naar Real Madrid-speler Vinicius heeft geroepen. Hij mag een jaar lang niet naar voetbalwedstrijden, moet cursussen volgen en een boete betalen. En op een spoorwegovergang in België is een trein vol op een lijnbus geknald. Alle 20 kinderen in de bus en de chauffeur konden op tijd naar buiten komen. De motor van de bus viel midden op het spoor ineens uit. Deze jongen zat erin. Dus we zijn allemaal uit de bus gegaan. En dan is er ook een meisje afgestapt en gezegd, moet ik het noodnummer bellen? Toen was het noodnummer aan het bellen, maar op het moment dat ze het noodnummer belde, was het eigenlijk al te laat. En dan ja, de klap, dat was heel leuk. trein is gewoon door de bus gereden. Die bus was ja, per totaal. Ja, oftewel totaal los dus. De bus is compleet doormidden gereden door de trein. Een huis naast de spoorwegovergang raakte ook beschadigd... en niemand raakte verder gewond. Het weer droog, de temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. Morgen start dan de dag ook eerst fris. Het wordt een zonnig dagje. In de middag is er in het westen wel wat wolken en wordt het ongeveer 5 graden.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 De psychiatrische kliniek voor asielzoekers in Balkbrug in Overijssel... blijft beschikbaar voor asielzoekers die extra zorg en beveiliging nodig hebben. Dat zegt minister Famer van Asiel en Migratie. In de Veldzichtkliniek moet ook ruimte komen voor Nederlandse TBS'ers. Presentator Jan Roos is aangehouden.